is nieuws van 12 uur. Katrien Straap bood. Bij de actie werd samengewerkt door politieteams uit onder meer Nederland, Duitsland, Zwitserland en Rusland. Ze deden vorige week invallen in zo'n 70 woningen en kantoorpanden en namen computers in beslag. Hoeveel verdachten er werden aangehouden is nog niet duidelijk. De hoofdverdachte is een 27-jarige Bosnier. In het Franse Calais lijkt de ontruiming van het vluchtelingenkamp de jungle te zijn begonnen. Tientallen agenten proberen de bewoners over te halen om naar asielzoekerscentra op andere plekken in Frankrijk te vertrekken. Ook zijn er slopers op het terrein om tenten en andere onderkomens van vluchtelingen te verwijderen. In het kamp zitten meer dan duizend mensen. Ze proberen via de Eurotunnel naar Groot-Brittannië te komen. Een rechtbank bepaalde vorige week dat het kamp in Calais mag worden ontruimd. D66 en GroenLinks willen nog deze week een debat met premier Rutte over het verwachte aantal asielzoekers van dit jaar. Rutte had het eerder in de Kamer over 58.000 mensen, terwijl nu uit interne documenten blijkt dat de overheid uitgaat van 90.000 asielzoekers die naar Nederland komen. Volgens D66 en GroenLinks goochelt het kabinet met cijfers. De partijen zijn bang dat de overheid ook dit jaar niet goed voorbereid zal zijn op de toestroom van asielzoekers. Vorig jaar werden veel mensen tijdelijk opgevangen in sporthallen. Ze werden vaak van noodopvang naar noodopvang gebracht. Het treinverkeer tussen Utrecht, Overvecht en Hilversum is tot in de middag gestremd door een aanrijding. Een auto werd gegrepen door een trein op een beveiligde overweg in het noorden van Utrecht. Eén inzittende kwam om het leven. Het is nog niet duidelijk of er meer mensen in de auto zaten. Er worden bussen ingezet voor de gestrande passagiers. Het weer, het is een vrij zonnige dag, maar wel staat er nog steeds een frisse noordoostenwind. Het wordt graden graad of 6. Vannacht helder en een paar graden vorst. Morgen gaat het vanuit het westen regenen. Mogelijk valt er hier en daar wat natte sneeuw, bij maximaal 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de gloednieuwe A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Delft-Zuid en de Keteltunnel 4 kilometer na een ongeluk. Daardoor zijn bij de Keteltunnel twee rijstroken dicht. Het verkeer bij Den Haag kan beter omrijden over de A13.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 Dus die zit wel aardig vol. <laughs> Ja. Volmondig, oh, okay. Ja, eet smakelijk, ja. luisteraars. en een eh, goede middag. En een hele goede middag. Ook namens mijn sidekick Dolly. Ja, ja, zeker gaan er weer een leuk programma van maken, hè Charles? Gaan we, gaan we in ieder geval ons best voor doen. Ja. En eh, leuk dat u meeluistert. En eh, ja, mocht u verzoekjes hebben eh, via Facebook of bellen met de studio, kan ook. Weet jij het nummer uit je hoofd? Weet ik, 57-303-93. En dan neemt deze dame in hoogst eigen persoon de, telefoon aan. nou, krijgt u nog een beroemdheid ook aan de telefoon, dat is hard. <laughs> <laughs> oh, God. Standpunt uh, Zandvoort wordt dat dan in plaats van stand.nl. En dan eh, <laughs> kunt u kenbaar maken waarom u het plaatje wilt hebben. En eh, misschien is de buurvrouw wel jarig of, u, of uw echtgenoot of, of echtgenote. Ja, ja, ja. Dat kan allemaal natuurlijk. Ja, kind, broer, zus, vader, moeder, neef, nicht, weet ik het. Binnen de grens, over de grens. Ja, kan allemaal. kennis, goede vrienden. <laughs> wat heb je nog meer? Je baas. Ook nog, ja, ja, zeker weten. Je nou. werknemers, is er iemand jarig of wil je iemand verrassen met een heel leuk nummer? Nou, dan doen wij dat natuurlijk heel erg graag. Wij vinden het altijd leuk hè, om dat soort dingen mee te doen, hè Charles? Dat vinden we zeker, toch? Ja, eh, en, en, vandaag, van als we naar buiten kijken, dan zeggen we gewoon follow the sun. Absoluut, zeker weten. Breathe, breathe in the air. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. of love been blowing? what does your heart say? Ja, prachtig nummer. Follow the Sun wordt ook gebruikt voor een of andere reclame doeleinde. Dat weet ik wel. En, eh, maar ik dacht, ik, ik, draai hem voor u nou eens eh, helemaal in de uitzending. En na de zon komt de regen, hè? Of na regen komt zonneschijn, zo is het eigenlijk. Maar... Wat wou je zeggen, Dolly? Ik zeg, dan geldt het andersom dus ook weer. Ja. Hè? ja. ja. <laughs> Dit is Dan Vogelberg. En uh, ja, zag, zag je stik de regen op het zolderraam. Rob de Nijs, dat melodietje. Ja, mooi. Listen to the rhythm of the falling rain. Telling me just what I've is gone en en eh, de ritme van de regen. Zal ik u eens een geheimtje verklappen. Afgelopen zaterdag hebben wij gespeeld bij Laurel en Hardy... in de Haltestraat in Zandvoort. En eh, een heerlijke Beatles-sessie gehouden. Met collega Ruud Jansen, die er gelukkig weer eh, bovenop is. En, door hetgeen hij moest ondergaan, helaas een aantal weken geleden... niet het slachtoffer is geworden van allerlei nawerkingen van, dat, van die gebeurtenis... en gewoon lekker kon spelen. Wilt u een geheimje horen? Nou, nog een geheimje. You'll never know how much I really love The Beatles, Do You Want To Know A Secret? You'll never know how much I really love. ja, heerlijk hoor. Al die oude Beateltjes. Eh, afgelopen eh, zaterdag bij Logan en Hardy. We hebben ervan genoten. Een eh, werkje van de Rolling Stones is Ruby Tuesday. Maar dat gaan we nou eens draaien van Die Clan. from the day don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. clan. D-E-C-L-A-N. Ja, mooie uitvoering vind ik zelf. Vind ik trouwens ook van eh, Time of the Season, maar dan gebracht door Amerika. We hebben nog een minuutje of vijftig aan, Dolly. En dan eh, komt het regionaal aan. Ja, dan ben ik weer aan de beurt. Dan, ben, jij weer aan de beurt. dat <laughs> <laughs> nou, is alleen maar vrolijk Niels zo te horen, toch? Nou... Niet alleen maar vrolijk. Nee, wat gek is dat eigenlijk. Hè? Wat dat betreft hebben die kindertjes hè, van, eh, van Kinderen voor Kinderen... Ken je dat nummer nog met het, eh, met het andere journaal? Dat er alleen maar leuke dingen zouden worden gemeld? Nee, dat ken ik niet. Ken je dat liedje niet? Nee, ik heb wel van eh, op en onbewoond eiland. Eh, ja, en dat, en, en, ja, eh, ja, maar nee, ze hebben toen een heel leuk liedje gemaakt over het, over het kinderjournaal. En dat zou dan heel anders zijn, want kinderen zouden niet stilstaan bij de ellende die er gebeurd was... maar alleen maar bij de hele leuke dingen. Dat de kat van de buurvrouw negen eh, kleintjes heeft gekregen en dat soort dingen. Misschien moeten we hem even opzoeken, is leuk. Ja, gaan we zo eventjes doen. Ga ik het nieuws niet doen, vandaag draaien we dat plaatje. Nee, dat gaan we... <laughs> dat komt er niet onderuit. contracten zijn ik getekend. nee, ik krabbel niet terug. Nee, de contracten zijn getekend. Ja, nee, en eh, dan krijg ik dwangsommen te betalen. nee, daar beginnen we niet aan. we, gaan door tot de Hoge Raad, hoor. Denk erom. <laughs> <laughs> Arms of Mary, Smokey. Ah, mooi. The light shines. was dat eh, van Smokey. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, daar was ik weer. En ik ga u wat eh, noviteiten vertellen die het eh, afgelopen weekend zijn gebeurd. En ik geloof dat ik zelfs ook iets van vandaag heb. Maar dat weet ik niet meer hoor. Ik, nou, goed. We gaan het horen. Gisteren, omstreeks tien voor half vijf, is de brandweercentrum uitgerukt voor een brandmelding in Pluspunt Zandvoort. Gezien de complexe situatie die zich voordeed en omdat er behoefte was aan extra materiële mankracht... werd er al vrij snel opgeschaald naar middelbrand... zodat ook het redvoertuig en de ladderwagen en Ploeg Noord met de tankauto spuit met spoed is uitgerukt... naar Pluspunt in de Vlemingstraat. Ter plaatse was er veel rookontwikkeling te zien en werd er direct onderzoek gedaan met de warmtebeeldcamera. Omdat de brandhaard zich in de spouwmuur bevond is er begonnen met het verwijderen van een deel van de buitenmuur... zodat men bij de brandhaard kon komen en de bluswerkzaamheden konden beginnen. De bovengelegen woningen moesten korte tijd worden ontruimd in verband met de rookontwikkeling. Er wordt rekening mee gehouden dat de brand is aangestoken... En de politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Dat bevestigt een politiewoordvoerder na aanleiding van geruchten... dat de brand zou zijn ontstaan door een brandende fles die naar het pand was gegooid. Het vuur veroorzaakte flinke schade aan de gevel van het pand... waarin meerdere zorginstellingen gevestigd zijn. En gelukkig is er niemand bij deze brand gewond geraakt. Nog een brand, maar dan in Heemstede. Een oudere dame is gisteravond gewond geraakt bij een brand. Even voor 7 uur werd de brand aan de Von Brucken-Foklaan in Heemstede ontdekt. Meerdere brandweereenheden uit Heemstede en Haarlem kwamen met spoed ter plaatse om erger te voorkomen. Ook een ambulance is gekomen om de vrouw te behandelen. De brandweer had de brand snel onder controle en deze leek te zijn veroorzaakt door een pannetje op het vuur. De vrouw is naar behandeling ter plaatse voor verdere zorg naar het ziekenhuis gebracht. En de keuken liep lichte schade op en het appartementencomplex hoefde verder niet te worden ontruimd. Een vrouw heeft vrijdagmiddag een hond uit de zee gered bij Bloemendaal aan zee. De hond kwam ver uit de kust in het water door de opkomende vloed. De baas kreeg het niet voor elkaar om met de hond naar de kant te komen... Eh, maar de baas bleef wel bij de hond in het koude zeewater. Omstanders belden op een gegeven moment 112 omdat de hond en zijn baasje kopje onder dreigden te gaan. Hierop ondernam de vrouw actie, ging de zee in om de hond in haar armen te nemen en naar de kust te dragen. Nog voor de reddingsbrigade ter plaatse kwam, was de hond weer op het droge. Nou, ik hoop het baasje ook, maar dat vertelt het verhaal niet. De politie is in verband met een babbeltruc op zoek naar twee vrouwen met een hoofddoek in de omgeving van het Hongarijepad in Haarlem. Voor de opsporing is er een burgernetactie gestart. De ene vrouw zou naast een witte hoofddoek en zwarte jas en een lichte, een lichte jurk aan hebben. En de andere draagt een zwarte hoofddoek met zwarte jas en zwarte rok. Getuigen die de gezochte dames hebben zien lopen... mogen alarmnummer 112 bellen. Nou, ik neem aan dat dat geldt voor die dag... Eh, mocht u eh, iets gezien hebben of gehoord hebben... belt u dan het reguliere nummer van de eh, politie. En dat is 09 De bestuurster van een auto is eh, gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een bus op de kruising van de Rijkstraatweg en de Muiderslotweg in Haarlem. Ambulancebroeders hebben de automobilisten nagekeken en na de eerste zorg is zij per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Zowel de bus als de auto liepen flinke schade op. De bus kon zelf verder rijden, maar de personenauto is later op de avond door een sleepwagen weggesleept. Door het ongeval was de Rijksstraatweg tijdelijk deels afgesloten voor het verkeer. Nog voor de zomervakantie zijn de resultaten bekend van een haalbaarheidsonderzoek naar het opzetten van een internationale school in Haarlem. De gemeente Haarlem en schoolbestuur Salomo hebben daartoe opdracht gegeven aan een extern deskundig bureau van Beek en Terpstra. Als de uitkomsten gunstig zijn, dan kan een dergelijk volledig Engelstalige school voor kinderen van 4 tot 18... en dat zal dan een combinatie van basis en voortgezet onderwijs zijn... van start gaan na de zomervakantie van 2017. De afgelopen week werd de kans groter op een dergelijk type onderwijs in Haarlem en directe omgeving... Dat komt doordat de samenwerkende gemeenten binnen de metropoolregio Amsterdam 2 miljoen euro voor internationaal georiënteerd volledig Engelstalig onderwijs hebben vrijgemaakt.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 Vanavond is het nog helder en komende nacht zien we geleidelijk wat bewolking binnenkomen. Als we niet slapen natuurlijk. Het blijft droog en bij een zwakke, geleidelijk naar zuid draaiende wind... daalt de temperatuur naar enkele graden onder het vriespunt. Morgen beginnen we de meteorologische lente nog droog... maar er zijn wel al wolkenvelden. De bewolking neemt gedurende de ochtend verder toe... en in de middag gaat het vanuit het westen regenen. De regen wordt mogelijk voorafgegaan door smeltende sneeuw... De zuid- tot zuidwestenwind neemt toe naar vrij krachtig over land en naar hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. En de temperatuur stijgt geleidelijk naar een graad of 6, 7 in de avond. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Wat zingt gij vroeg, zingt gij vroeg, veel te vroeg. Houd toch op met uw gesnater, want ik lig hier met een kater. Is de dag niet lang genoeg? Is de dag niet lang genoeg? Oh, wat wordt het heerlijk weer, heerlijk weer, heerlijk weer Zonnestralen die begroeten mijn twee grote bleke voeten. Want de zomer is er weer, want de zomer is er weer. Vraai je vlinder op die bloem, op die bloem, op die bloem Zuigt de honing in zijn slurfje, fraaie vlinder, toch hoe durf je? Want de mens komt met een spuit en die blaast je lampje uit. Kijk die koe daar in de wei, in de wei, in de wei staat toch niet zo suf te dromen. Had de pil maar ingenomen. Want de stier met zijn gevrij houdt zijn hoofd er ook niet bij. En de kikker in de sloot, in de sloot klaagt zijn nood alles wat ze van me willen, zijn me doorgebakken billen. Zag er had die vlug naar een onbespoten mug. Nachtegaal, toe zing je lied, zing je lied, zing je lied nieuwe leven gaat ontluiken met gegiegel in de struiken. Zomersavond spoelen sfeer, want de zomer is er weer. Want de zomer is er weer, want de zomer is er weer. Hoe kwam je daar nou zo bij, de Dolly? Eh? <laughs> nou, ik, ik was vroeger een hele grote fan van Tol Hansen. En ik kende eigenlijk al die liedjes bijna uit mijn hoofd. Ja. En um, ik vind hem nog steeds heel erg leuk. Maar het kwam eigenlijk doordat... Eh, eh, was dat nou gisteren? Ik weet het niet meer. Van de week ergens. Toen, eh, toen was ik bezig in huis. En dat was ochtends vroeg. En toen zegt mijn jongste dochter, hè, Lea. Die zegt, och mam, moet je horen. Dat vogeltje. En dan, ja, ineens vanuit het niets komt, begin ik dan te zingen. Vogelijn, ja, ik maak altijd overal liedjes van, hè. Vogelijn, wat zingt gij vroeg? En toen dacht ik, ach ja, Ach, en dat deed me zo aan vroeger denken.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 tune van het programma Candlelight. David McWilliams was dat met Can I Get By Candlelight. En natuurlijk heeft Rob de Nijs dat eh, destijds ook opgenomen. En toen heette het Zet en Kaars. Voor je vannacht. If you should tell me that My Shoulder.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 Just a kiss goodnight, maybe. You and I will fall in love. Some people say that loves a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday, and then. Put your head on my shoulder Whisper in my ear Baby Words I want to hear Tell me Tell me that you love me too Some people say that love's a game, a game you just can't win. If there's a way, I'll find it someday. put your head on my shoulder. Ja, even heerlijk gezwijmeld met eh, Michael Bublé. Bleven zwijmen nog even door voor Von Nijssen in Bloemendaal... met de Green Green Grass of Home van Oscar Harris.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 Yeah, da, da. Meet the green, green grass of home. Oscar Harris was dat. Ik draaide special speciaal voor Fornese in Bloemendaal. Ja, ligt hier niet zo gek ver vandaan trouwens. Kan je lopen het af, bijna per fiets. Ja, Longfellow serenade. Such were the plans I'd made. For she was a lady and I was a dreamer with only words. words to trade. You know that I was born for a night like this. Warmed by a stolen kiss, for I was lonely. And she was lonely. Ride, come on, baby, ride. Let me make your dream. I'd made. But she was a lady as deep as the river. And through the night we stayed, and in my way I loved her as none before. Loved her with words and more, for she was lonely, and I was lonely.